Goedemorgen, ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. Vandaag wordt er waarschijnlijk verder onderhandeld over een staakt het vuren tussen Israël en Hamas. Een internationaal persbureau zegt dat de baas van de Israëlische geheime dienst in Qatar wordt verwacht. Hij zal daar reageren op de nieuwste voorstellen van Hamas over een gevangenenruil en humanitaire hulp aan Gaza. Zowel Israël als Hamas staan onder zware druk om tot een akkoord te komen. De humanitaire situatie in Gaza wordt met de dag slechter. Het duurt nog minstens vijf weken voordat alle landen in het westen en midden van Afrika weer internet hebben. Sinds donderdag zijn er in veel Afrikaanse landen enorme storingen. Bedrijven, overheden en particulieren hebben er last van. Behalve het internet ligt ook het telefoonnetwerk vaak plat. Komt allemaal door een kapotte onderzeese kabel... die mogelijk eh, beschadigd zijn door een zeebeving. Het repareren is lastig en gaat dus nog weken duren. Een leeuw die in 2018 in een weiland in de Utrechtse plaats Tienhoven werd gedumpt... gaat verhuizen naar Zuid-Afrika. Het dier was zes jaar geleden nog een welpje van vier maanden oud... toen het opgesloten in een hondenbench werd gevonden. Vermoedelijk was het een circusdier dat door iemand was gekocht... maar toch geen problemen met de politie wilde. Hij werd naar een dierentuin gebracht en is daar opgegroeid. Maar hij vliegt vandaag dus naar Zuid-Afrika. Qua ruimte gaat hij er flink op vooruit... want zijn verblijf is 700 hectare groot. En vandaag kleurt heel Ierland groen, want het is St. Patrick's Day, de nationale feestdag van het land. Maar die wordt niet alleen in Ierland gevierd, ook in bijvoorbeeld Den Haag en Chicago. In die Amerikaanse stad maken ze de rivier elk jaar groen. We were from Dublin, we came especially to see the river turn green. We don't do that in Ireland. <laughs> It's amazing. Like this was a bucket list. We come down to Chicago multiple times a year and have never made it down for St. Patty's Day. Ja, de groene verf die in de rivier wordt gespoten is milieuvriendelijk, zegt de organisatie.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 You're just too wonderful, I'll never find the words. that tell of, spelling of, I mean, they just aren't swelling up. You're just too much, and oh, so very, very, ever be. Webster's Dictionary. And so I'm borrowing this love song from the birds to tell you that beste luisteraars. Welkom terug bij ZFM Jazz op deze zondagochtend 17 maart. En eh, ik begon de uitzending van het tweede uur wederom met, een van de twee, met twee van de artiesten... die deze dag eh, speciaal in dit programma in de spotlight staan. Monty Alexander en Frits Landersbergen. En u hoorde Monty aan het begin... Frits en zijn compaan bassist eh, Hassan Shakur zelf aankondigen. En u hoorde Monty zingen. Dat doet hij regelmatig ook tijdens zijn concerten. Hij is natuurlijk voornamelijk pianist. En ik moet zeggen, niet een heel begaafde zanger... maar het is toch leuk om hem ook een keertje te horen zingen. In dit geval met Too Marvelous for Words. Eh, ik heb klaarstaan nu Scott Hamilton. Ook een graag geziene gast in het verleden in eh, de krocht bij de concerten. Scott wordt hier begeleid door eh, Gary Wiggins... Dennis Irwin, eh, Gary Wiggins op piano... Dennis Irwin op bas en Connie Kay... die ook bij het Modern Jazz Quartet speelde, op drums. Van de Concord CD Radio City... spelen we het nummer Apple Honey. Scott Hamilton. Met in de laatste noten duidelijk hoorbaar Connie Kay op drums. Tijd voor een eh, mooie ballad. En ik heb eh, wat klaarstaan van de laatste cd die Shirley Horn maakte. Shirley Horn, zowel pianiste als eh, zangeres... bracht haar laatste cd uit twee jaar voordat ze overleed... En eh, die cd was getiteld May the Music Never End. Eh, en in, op deze cd kon ze al niet meer piano spelen... vanwege een geamputeerde voet eh, in verband met haar diabetes. Vandaar Shirley alleen vocaal en George Master Hazy op piano. Het was een opname van 3 en 5 februari 2003... in de Hit Factory in New York. En uh, luistert u naar haar interpretatie van het Beatle-nummer Yesterday. why did he have to go? I don't know. <laughs> he didn't say. I said something wrong. Now I long for yesterday. Yesterday. All my troubles seemed so far away. Now it looks as if they're here to stay suddenly. Hmm. I'm not half the girl I used to be. There's a shadow hanging over me. Cause yesterday came. go I need a place to hide away. de balladuitvoering van Yesterday door Shirley Horn. Eh, we gaan terug naar eh, een van de twee artiesten van de dag, Monty Alexander weer. Eh, en behalve veel jazzy nummers laat Monty zich ook altijd nog inspireren... door zijn afkomst uit Jamaica en met name de muziek van Bob Marley. Ik heb hier een opname, een live opname van het Mont, eh, van het eh, Berkeley Performance Center. En eh, Monty speelt hier bijgestaan door Hassan Shakur op bas... en Willie Jones III op drums. Het bekende Bob Marley nummer No Woman, No Cry. No Woman, is natuurlijk eh, niet de goede. Eh, we gaan nu draaien wat ik eh, had klaarstaan. Dat is nummer 17 en dat is de Sonny Stit met Topside. Ja, dat waren de klanken van Sonny Stitt en Howard McGee. Eh, een zangeres die we niet zo vaak horen, maar die ik toch wel erg leuk vind, is uh, eh, Stacy Kent. En Stacy Kent wordt op deze opname van haar cd The Changing Lights uit 2013 eh, bijgestaan door Graham Harvey op Fender Rhodes, Jim Tomlinson op, op fluit, Jeremy Brown op bas en Joshua Morrison op drums luistert u naar het geestige nummer, tenminste dat vind ik, Waiter Oh Waiter. Waiter. Waiter. Waiter. Waiter, oh waiter, please come to my rescue. I cannot a word that's written on this menu. Not that I'm unaccustomed to this kind of smart cuisine. But what you've handed me is in a language I've never seen. And the way my companion here keeps gazing over at me makes me feel like I'm drifting further and further out to sea. Everything looks so frightening. Everything here looks so nice. Oh, waiter, please, waiter. I really need your advice. Waiter, oh, waiter, I feel so embarrassed. If this is really French, it's not the kind they use in this crab and lobster from what's in this cassoulet. Eh? While my companion's so at home, so terribly au fait. I need some words of wisdom, I need you to take my side. For very soon I know will come the moment to decide. Won't you help me through this menu? Won't you please just catch my eye? must be human too. You'll have had your days of heartbreak and days when your dreams came true. menu is as baffling as anything I've ever seen. And the way he looks across at me with his sardonic gaze makes me feel I'm drifting further out into the choppy waves. Everything looks so frightening. Everything here looks so nice. You'll have had your days of heartbreak and days when your dreams came true. Ja, het geestige nummer van Stacey Kent, Waiter Oh Waiter... waar ze hem vraagt om dat te helpen met het in het Frans geschreven menu te ontcijferen. Ik vind het altijd een wollig nummer. Een artiest die ik ook graag draai, dat eh, weten mijn trouwe luisteraars... is eh, de pianist Gene Harris. En eh, ik heb hier klaarstaan een hele mooie opname... van het 20e Concord Festival All Stars... Eh, Gene heeft altijd voor het eh, label Concord eh, gespeeld. En we horen hier naast Gene Harris... Harry, Harry Sweets Addison op trompet... Red Holloway op de noor, Ray Brown op bas en Jeff Hamilton op drums. Het bekende nummer CC Rider.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 We blijven een beetje deze sfeer. Eh, we keren weer terug bij Monty Alexander. Nou, we hebben al echte swingende jazz van Monty gedraaid. Ik heb wat eh, Bob Marley werk eh, gedraaid van Monty. Maar Monty is ook wel iemand van het gospel repertoire. en dat weeft hij ook meestal door zijn concerten heen. Ik heb hier weer een eh, live opname van eh, de tour die hij met Hassan Shakur op bas... en onze Frits Landersbergen op drums maakte. In dit geval een opname uit een eh, concert wat hij in Duitsland gaf. En het is een bekend nummer. Het heet What a Friend We Have in Jesus. Luistert u naar Monty Alexander. Ja, en dat was een swingende What a Friend We Have in Jesus van Monty Alexander. Bijgestaan door Hassan Shakur op bas en Frits Landersberg op drums. En eh, daar komt Frits alweer kijken, eh, maar nu aan de vibrafoon. Eh, ik heb hier voor me staan het European Swing Quintet. Frits die speelt graag met eh, mensen ook van buiten, Nederlands, eh, buiten Nederland. En in dit geval is dat eh, Pasquale Michaud op piano. we horen Andy Cooper op klarinet en zingend. Frits op vibrafoon. Edwin Corsilius op bas. En Erik Koger, die we ook veel in de krocht zien, op drums. Het is alweer een opname uit 2012. En de cd is getiteld Dancing Alone. En eh, we gaan luisteren naar Always on the Road. En dat is een eh, nummer geschreven door eh, Frits Landersberger zelf. Luistert u naar het European Swing Quintet. Always on the road, singing on the road. being on the road again. That's what we're living for. Always on the road, singing on the road, swinging on the road again. We'd like to do some more. Pasquale on piano, Eric on drums, and Edward playing bass. Fritz on vibes, and I am singing a smile on their Thank you. Swing Quintet. Dan komen we aan het laatste nummer alweer. Het loopt tegen twaalfen. Ja, met mooie jazzmuziek kan je zeggen time flies. Eh, we gaan eruit met een, eh, ja, voor mij altijd eh, heel dierbaar concert. ik draai daar vaak stukken van. Het is namelijk een live concert opgenomen in Carnegie Hall op 29 juni 1982. Dus al heel lang geleden. Maar fantastisch concert. En eh, het concert werd gegeven door Mel Tormé, zang, Jerry Mulligan, bariton en ook zingend, George Shearing, piano en een grote big band die voor die gelegenheid getiteld was de Jerry Mulligan Orchestra. We gaan er dan ook uit. Ik hoop dat u vandaag genoten heeft van eh, weer de gevarieerde jazzmuziek en de twee in het zonnetje gezette muzici Monty Alexander en Frits Landersbergen. We gaan daaruit met het nummer I Sent For You Yesterday and Here You Come Today.